Kees Groot met het NOS-journaal. De Verenigde Naties op de Zimbabwaanse regering om af te zien van geweld. Gisteren schoot het leger met scherp op demonstranten in de hoofdstad Harare. Daarbij vielen drie doden. Amnesty International vindt dat een grens is overschreden... en wil dat er een onderzoek komt naar het optreden van het leger. Gisteren werd bekendgemaakt dat regeringspartij ZANU-PF van president Mnangagwa... de parlementsverkiezingen heeft gewonnen. Aanhangers van de oppositie zeggen dat de regering de verkiezingsuitslagen heeft gemanipuleerd. Nieuwe aanbieders van thuiszorg voldoen vaak niet aan de normen voor goede en veilige zorg. De Consumentenbond concludeert op basis van de laatste rapporten van de inspectie dat 48 van de 50 nieuwe instellingen ondermaats presteren. Soms gaat het om kleine procedurele fouten, maar soms is ook de veiligheid van patiënten in gevaar. Zoals bij de toediening van insuline door ongeschoold personeel. De politie heeft zeven kostbare schilderijen teruggevonden... die gestolen waren uit een huis in het Limburgse Voerendaal. De doeken, waaronder een Mondriaan en een mesdag, zijn enkele tonnen waard. Ze werden gevonden bij een huiszoeking in Enschede. In de zaak werden ook op andere plekken in het land huiszoekingen gedaan. Daarbij werden nog meer schilderijen gevonden... waarvan de herkomst nog moet worden onderzocht. Ook werden er vuurwapens, drugs en contant geld aangetroffen. Er zijn drie verdachten aangehouden. Mogelijk sneuvelt vandaag het Europees hitterecord als het in Portugal boven de 48 graden wordt. Het huidige record dateert uit 1977 toen het in Athene 48 graden was. In Nederland wordt rond de middag bekend of er nieuwe maatregelen worden genomen vanwege de droogte. Het weer zonnig met hier en daar wat stapelwolken. Het wordt 27 graden in het noorden tot maximaal 33 in het oosten en zuiden.